Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de Noorse hoofdstad Oslo heeft een man geschoten op uitgaanspubliek. Zeker twee mensen kwamen om het leven. Ook zijn er meer dan twintig gewonden. Volgens de Noorse omroep NRK was de schietpartij in de Londenpub... een bekende homobar in het centrum van Oslo. De man kwam bij de zaak aanlopen met een tas, haalde er een wapen uit en begon te schieten. Ook is vermoedelijk in een naastgelegen café en een eetgelegenheid geschoten. De politie heeft in de buurt van de bar iemand aangehouden. In Oslo vindt momenteel de Pride Week plaats. Vandaag staat een parade op het programma. De politie onderzoekt nog of die door kan gaan. In het noorden van Marokko zijn zeker 18 Afrikanen om het leven gekomen... bij een bestorming van de Spaanse exclave Melilla. Er raakten ook veel mensen gewond. Honderden migranten probeerden Spaans gebied te bereiken... in een poging om via Spanje de EU binnen te komen. En opnieuw hebben tienduizenden mensen in Georgië gedemonstreerd voor toetreding tot de Europese Unie. Georgië had een verzoek ingediend tot kandidaatlid, maar Brussel besloot deze week dat het land daarvoor eerst nog aan een aantal voorwaarden moet voldoen. De demonstranten houden de Georgische premier daarvoor verantwoordelijk en eisen dat hij opstapt. In de Verenigde Staten zijn mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het besluit van het Hoge Rechtshof om het landelijk recht op abortus terug te draaien. Volgens nieuwszender CNN waren verspreid over het land zeker 70 betogingen aangemeld. De meeste waren relatief klein van omvang. In onder meer New York en Chicago trokken de demonstraties wel duizenden mensen. Het besluit van het Hoge Rechtshof kan ook rekenen op steun. Onder meer republikeinse politici en kerken zijn tevreden dat het landelijk recht op abortus is afgeschaft. Het weer, vooral in het oosten zon, daar wordt het 25 graden. In het westen bewolkt en af en toe een bui bij maximaal 20 graden. Morgen in het westen geregeld zon en in het oosten bewolkt en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de N9 is de weg Alkmaar-Den Helder in beide richtingen dicht ter hoogte van Schorel.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 Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra amor del pasado, vende, Si no te encuentro de verdad. Por eso un día No cuento si de nada, los mismo ya callé, lo pienso en ti. Clouds are stalking islands in the sun. I wish I could buy. stad zonder reden. En die vakantie met de trein via Parijs en alsmaar verder naar het zuiden. Lange dagen op het strand en s'avonds aan de boulevard naar de meiden kijken. Mm, en ze keken ook naar ons man. Weet je nog die ene met die blonde haren? en hele tijd vliegt veel te hard de laatste jaren. En ik geloof niet wat ik zie als ik per ongeluk eens in de spiegel kijk. Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren. Mm, ik hoef mijn ogen maar te sluiten, of ik zit weer samen met je in die trein. Alsof we zestien zijn, ik kom eraan, dus hou as a shining ray, and it shines on you. Baby, can't you see? You're the only one who can shine. I'm not playing now for sure. 그날 향해 숨이 벅차게. You and I. le bon 붙은 불편한 수식어 최고란 말은 아직까지 난 간지러워 나나 말야 강은 끄는가 그 길의 끝이 무엇일까 모두가 yeah.